Vanaf maandag de 500 grootste slam hits van de afgelopen 25 jaar. De Slam Final 500. Je weekend in met de beste beats op vrijdag. De Mix Marathon. maar nu een uur lang in de mix. DJ Licious. Raoul Schram. for me, now it's for you and I. With open arms, I said welcome and then you said goodbye. Now I on these halls alone in this place we call home. You do you, I'm so proud. You just go take your time. freaking out, freaking out, I'm losing all sensation. Let it out, let it out, tired of all this frustration. on the beach in LA Your last EP, all the places you'll go. Oh wow, just yeah. independent, yeah. I've been getting some calls. Oh. People are a little bit worried about you. I'm not worried. Though. And I know that I was kind of that outlet for you, so you were. Why don't you just tell me what's been going on? Okay. back, turning nigga to a knick-knack. I moved on just a couple of songs, and then I am and got signed. I was 20, 21, I feel like this is om 5 uur natuurlijk weer een gloednieuwe Slam Mix Marathon Charge. wordt de 15 heetste op de dansvloer op dit moment. Verder vanavond Frankie Rizzardo, James Hype, Fede Legrand, Maupi. En om 1 uur vannacht... Ah, dan ben je nog wakker. Fred again in de Slam Mix Marathon. Nu hoog bezoek uit België. Dit is een uur lang in de mix.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 Slam Mix Marathon. de DJ Booth. DJ Licious. minuut op vrijdag. De Slam Mix Marathon en de DJ Licious. Hallo. Hallo, hallo. All the way from eh, Antwerpen. Ja, klopt. Dat is eh, best een reis op, eh, op vrijdagmiddag, dus ik ben extra blij dat je er bent. En ook op tijd. Ja, ik doe altijd mijn best voor mijn Nederlandse vrienden, toch? Wat wel grappig is, is dat je manager er ook is. Die komt uit Haarlem. <laughs> En eh, je zou denken dat is 10 minuten rijden, maar die kwam halverwege je set eh, binnen. Ja, dat is typisch. Ik ben, hij is meer artiest dan ik denk. <laughs> hij wilde ook alleen maar vodka en zo. Heel, heel raar. dat hij ja, ja, dat zo is hij wel. Zo wel. <laughs> hey, hoe is het, man? Ja, prima. De, het is eh, uit vandaag. Dus, ja, precies. ik ben heel gelukkig mens. Gefeliciteerd. Dank je. Je draaide een eh, aantal tracks van het album, hè? Meteen eh, die eerste? Ja, de allereerste is eh, goud gegaan in, in België dit jaar. En daar heb ik ook een MIA-nominatie. Dat is een beetje vergelijkbaar met jullie Buma Awards. Oh ja, ja. Eh, daar heb ik een MIA-nominatie nu mee te pakken. En ehm, het laatste track van de set is eh, het album, eh, een van de nieuwe tracks die op het album staan. Oh goed, weet je waar heel veel appjes over binnenkwamen? Okay. Dat was die track Give Me Kick, Give Me Bass, Give Me Claps. Oh ja, dat is een, dat is een ID. Dat is een nieuwe track die binnenkort uitkomt. Maar wel van jou? Die is van mij, ja. Kijk, dat is het belangrijkste. Oh, heel leuk. Maar daar moeten we nog even op wachten. Maar ja. die komen serieus. Die komt er serieus ja, aan. Die is getekend op Hexagon. Dus ah, oké. het label van Don Diablo. Ja, absoluut. Hey, goed man. Eh, top, leuk dat je er was. Eh, waar kunnen we je de komende tijd zien als we je in het eh, echte leven willen tegenkomen? In het echte leven ga je vooral momenteel in België moeten komen kijken. Ik doe de warmste week volgende week. Dat is zo het glazen huis van vroeger. Oh, ja? Dat doe ik een optreden met Meteor en zo voor het goede doel. Oh, ja? En ja, voor de rest komt er een tour aan in Azië en zo, maar dat is allemaal volgend jaar. Oh ja, goed. Ja, dat, dit is ook wel wat verder weg. Ja, dat is Azië sowieso. ja. ja. goed man. <laughs> hey, we houden je in de gaten. Dankjewel. Goed dat je er bent. Yo. Eh, dit is de Slam Mix Marathon. Natuurlijk eh, de beats uh, daveren door de hele vrijdagmiddag. En zometeen hier live in de DJ-boot Julian Cross. Eén keuze.